uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Egypte spreekt tegen dat nu al de conclusie kan worden getrokken... dat het verdwenen Egyptische vliegtuig is ontploft. Een medewerker van de forensische dienst zei dat dat was af te leiden... uit de lichaamsresten die zijn gevonden. Maar volgens het hoofd van de forensische dienst was de conclusie voorbarig. De afgelopen week werden vaker berichten over de neergestorte Egyptische Airbus... later weer ingetrokken. Boze Groningers hebben de aandeelhoudersvergadering van Shell verstoord. Ze riepen schande tegen de Shell-bestuurders en wilden dat het bedrijf een contract zou tekenen... waarin het zich voor eeuwig aansprakelijk stelt voor de gevolgen van de gaswinning. Dat gebeurde niet en de actievoerders werden weggestuurd. Shell-topman Van Beurden benadrukte dat Groningen hem zorgen baart... maar dat de NAM de schade zal vergoeden. Shell is deels eigenaar van de NAM, die verantwoordelijk is voor de gaswinning in Groningen. In Brussel zijn zo'n 70.000 mensen op de been die demonstreren tegen de regering. Onder het motto De maat is vol demonstreren ze tegen bezuinigingen op publieke diensten, het onderwijs en veranderingen in de arbeidstijdenwet. Een deel van het openbaar vervoer ligt door de demonstratie plat, omdat veel OV-medewerkers ook het werk hebben neergelegd. Tot nu toe verloopt de demonstratie rustig. Hij eindigt vanmiddag bij station Brussel-Zuid, waar toespraken worden gehouden. Tennister Kiki Bertens heeft op Roland Garros voor een grote verrassing gezorgd. Ze schakelde in de eerste ronde de als derde geplaatste Duitse Angelique Kerber uit. Bertens won in drie sets, 6-2, 3-6 en 6-3. Vorige week won Bertens voor de tweede keer in haar carrière een internationaal toernooi... en daardoor steeg ze tientallen plekken op de wereldranglijst. Het weer, af en toe zon, maar wel fris. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen meer zon, ook nog een aantal buien en zo'n 17 graden. Donderdag komt de temperatuur uit boven de 20 graden, maar dan is er wel kans op onweer. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Is it very big? Is there room for two?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 making me feel like earth. On the nou, Oh, je wat ik zeg, man, ja. trek je handen in de lucht nou. En alles is oké. Okay. Maar het zijn niet.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 See Show them it, girl, with a bang bang.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 she come back?